Twaalf vrouwen, vrouwen deden aangifte na een bilvergroting... omdat de vrouw illegale fillers uit Colombia gebruikte. Ze kregen er zweren of kuiltjes van. Sommigen kunnen nog steeds niet zitten. Maar volgens de rechter is de vrouw niet schuldig aan mishandeling... want het is niet te bewijzen dat ze wist welke risico's er aan die fillers zaten. Advertenties op social media die je heel veel geld beloven... als je cryptomunten koopt of gaat beleggen... kijk daarmee uit, waarschuwt de autoriteit Financiële Markten. Ze steeds meer verhalen van mensen die al hun geld kwijtraken. Soms gaat het slechts om eh, enkele duizenden euro's, maar veel vaker gaat het echt om eh, veel grotere bedragen. En eh, dat loopt op tot, tot 1 miljoen euro. Dus dat zijn echt spaarpotten die leeg gaan. Vooral met buitenlandse bedrijven die extreem hoge opbrengsten beloven moet je uitkijken, zeggen ze. In Zevenaar in Gelderland is een lichaam gevonden in een sloot bij een maisveld toen daar gemaaid werd. Naast het lichaam lag een kwad. Het is onduidelijk hoe lang diegene er al lag en waardoor die is overleden. En spectaculaire beelden van La Palma. De lava uit de uitgebarsten vulkaan op het Spaanse eiland stroomt de zee in. Dat zorgt voor grote rookwolken. Groot gevaar is er niet. Al neemt onze correspondent die er vlakbij staat wel maatregelen. Hij draagt een masker en een veiligheidsbril. Ja, zwaveldioxide hangt hier in de lucht. Het wordt echt aangeraden om je gezicht te beschermen, je mond te beschermen, je ademhaling te beschermen. Gisteravond zag ik dat die lava inderdaad uit een soort kokende pot met zwavel naar beneden begon te rennen bijna. het kan nog dagen, misschien zelfs weken duren voor de vulkaan stopt met lava uitspuwen. Al 600 huizen op La Palma zijn verloren gegaan. Het weer. Het regent en het waait. Het wordt niet warmer dan 13 of 14 graden. En aan zee wordt het vanavond zelfs stormachtig. Morgen is er wat meer zon en is het ietsje warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad is vertraging door een ongeluk. Tussen de afrit A van Hoorn en Purmerend Noord 10 kilometer file met een uur op onthoud. De weg is daar helemaal dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via uitwijkroute 9.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 Yo a Dios le pido por los de mis hijos y los hijos de tus hijos. A le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo.